Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Suriname aangepast. Reizigers wordt aangeraden om de binnenstad van Paramaribo te vermijden... net als overheidsgebouwen en andere drukke plekken. Het centrum van de Surinaamse hoofdstad was de afgelopen dag afgesloten. Een dag eerder drongen demonstranten het parlementsgebouw binnen en braken er rellen uit. De Surinaamse politie heeft 119 mensen aangehouden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken... heeft de Chinese topdiplomaat Wang Yi gewaarschuwd... voor nieuwe spionagepogingen door China. De twee spraken elkaar gisteren op de veiligheidsconferentie in München. Dat was voor het eerst sinds de VS twee weken geleden... een Chinese ballon uit de lucht schoot. Blinken zei dat China daarmee de Amerikaanse soevereiniteit... en het internationaal recht heeft geschonden. Wang noemde het neerhalen onvoorstelbaar, hysterisch en absurd. Volgens Amerika ging het om een spionageballon. China beweert dat het een weerballon was. De politie heeft gisterochtend een Nederlandse man aangehouden... die in Slowakije is veroordeeld voor moord. De man moet in dat land nog een celstraf van 20 jaar uitzitten. De politie ontdekte de man tijdens een controle van een binnenvaartschip... in een dorp aan de Westerschelde in Zeeland. Hij zit inmiddels vast in Middelburg... en is in afwachting van zijn overlevering aan Slowakije. In de Eredivisie heeft Feyenoord gewonnen van AZ. Het duel tussen de nummer 1 en 2 eindigde in 2-1. Feyenoord staat nu 5 punten voor op AZ. FC Volendam wist met 2-0 te winnen van Vitesse. En FC Groningen FC Emmen eindigde in gelijkspel. Het werd daar 1-1. Het weer, het is bewolkt met af en toe regen. Het waait stevig bij 5 tot 9 graden. In de ochtend ook bewolking en buien. In de loop van de middag droger, met in de westelijke helft wat zon. Het wordt ongeveer 9 graden.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 Open up a beer Watching all our friends falling in out of old clothes. This is my idea of fun. Playing video games. It's you, it's you, it's all. off. Looking at them legs, goddamn, they look so soft. I gotta take it from your man, that's my mission. If his love is really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love. Uh. Yeah. I see you at the bus stop waiting every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams Tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. But your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow I lead. Hey, love. touched you gently with my hands. We talked about traveling to distant lands, escaping all the madness out here in the world. Becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more we experience pleasure unparalleled into an ocean of love. We both fell, swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true. We never even spoke, and your man Sway love you. So I'ma keep all these feelings inside. Keep my dreams alive until the right time.